dat tweede werd op het WK in Zuid-Afrika. Na de bijeenkomst op het Katshuis gaat het gezelschap naar koningin Beatrix op Paleis Noordeinde. Vanmiddag vertrekt Oranje per helikopter naar Amsterdam, waar de spelers en coaches een rondvaart door de grachten krijgen aangeboden. Op het Museumplein hebben zich inmiddels de eerste mensen verzameld voor de huldiging die rond vijf uur gepland staat. Elk jaar belanden ongeveer 170 mensen op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis... omdat ze gewond zijn geraakt tijdens het barbecuen. Dat blijkt uit cijfers van Consument en Veiligheid. Mannen raken tijdens de barbecue vaker gewond dan vrouwen. Zo'n 20 slachtoffers moeten in het ziekenhuis worden opgenomen. Volgens Consument en Veiligheid gebeuren de ernstigste ongevallen als er spiritus, benzine of petroleum wordt gebruikt om de barbecue aan te steken. De organisatie adviseert aanmaakblokjes te gebruiken. Een Iraanse atoomwetenschapper die volgens Iran was ontvoerd door de CIA... heeft zijn toevlucht gezocht tot de Pakistanse ambassade in New York. Dat melden Iraanse staatsmedia. Volgens Iran wil Sharam Amiri zo snel mogelijk naar zijn land terug... Amiri verdween een jaar geleden toen hij op bedevaart was in Mekka. Volgens Iran werd hij ontvoerd en naar de VS overgebracht. Volgend jaar blijft Paleis Soestijk beperkt open voor het publiek. In 2011 zijn er geen rondleidingen meer, maar er zijn wel plannen voor een openluchtopera. Dat schrijft verantwoordelijk minister van Middelkoop aan de Tweede Kamer. Het publiek kan het paleis tot eind van het jaar van binnen bekijken. Ruim 430.000 mensen hebben dat de afgelopen drie jaar gedaan. Soestdijk was het woonpaleis van koningin Juliana en prins Bernhard en staat sinds de dood van Bernhard in 2004 leeg.